Aan het begin van de nacht hebben betogers in Cairo gevochten met de Egyptische oproerpolitie. De betogers eisten het vertrek van president Mubarak. Ze staken een politiewagen in brand, gooiden met stenen en richtten vernielingen aan. De politie trad hard op met traangas, de wapenstok en waterkanonnen. In heel Egypte is Twitter geblokkeerd. Betogers gebruiken onder meer Twitter om elkaar op de hoogte te houden. Het bedrijf achter de OV-chipkaart heeft aangifte gedaan van fraude. Uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat je met gemanipuleerde chipkaarten eenvoudig het saldo kunt verhogen. Een bedrijf achter de OV-chipkaart zegt dat de gemanipuleerde kaarten wel zijn herkend, maar ze zijn bewust niet geblokkeerd om het Openbaar Ministerie de kans te geven onderzoek te doen naar de fraude. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het zuidwesten valt regen of motregen.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 Inkomens die uitkomen boven het maximum van ruim 223.000 euro worden bevroren... Die maatregel volgt op een onderzoek naar topinkomens in het onderwijs. Daaruit bleek dat vooral in het hoger onderwijs de salarissen soms flink hoger zijn dan de norm is. De PvdA twijfelt of de invoering van de OV-chipkaart in Zuid-Holland wel door moet gaan. Nu is aangetoond dat de chip gemakkelijk te kraken is. De partij heeft hierover een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer. In heel Zuid-Holland kan vanaf 3 februari alleen nog maar met een OV-chipkaart worden gereisd. Maar het onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat het saldo op anonieme chipkaarten via fraude eenvoudig te verhogen is en dat de conducteur de fraude niet opmerkt. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben veiligheidstroepen vannacht met grof geweld een eind gemaakt aan de demonstraties tegen president Mubarak. Duizenden demonstranten waren samengestroomd bij het parlement en waren van plan daar de hele nacht te blijven. Maar een grote troepenmacht maakte er een eind aan. De Verenigde Staten hebben beide...